12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Kamerfracties van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... zijn het eens met het bereikte kinderpardonakkoord. Bestaande gevallen van ouders met gewortelde kinderen die eigenlijk weg moeten... mogen in de meeste gevallen in Nederland blijven. Voor nieuwe gevallen wordt het kinderpardon afgeschaft. Dat was een wens van de VVD. De discretionaire bevoegdheid om een knoop door te hakken in schrijnende gevallen blijft bestaan. Alleen wordt die overgeheveld van de staatssecretaris van Justitie naar het hoofd van de IND omdat door het akkoord meer mensen in Nederland mogen blijven... zal Nederland minder vluchtelingen overnemen van de VN-organisatie UNHCR. Met een kleine meerderheid heeft het Britse lagerhuis het amendement aangenomen... om de backstop uit het Brexit-akkoord te halen. Dat betekent dat premier May opnieuw naar de Europese Unie moet... om te proberen de onderhandelingen over het akkoord te heropenen. De backstop moet de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... na de brexit openhouden. EU-president Tusk heeft meteen gezegd dat er niet meer over de backstop kan worden onderhandeld. En Italië hoeft de 47 migranten aan boord van het reddingsschip Sea-Watch 3 niet aan land te laten. Italië moet wel garanderen dat de opvarenden aan boord de juiste zorg krijgen. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld. De Duitse hulporganisatie had een zaak aangespannen tegen de Italiaanse staat. De Sea-Watch nam de migranten aan boord voor de kust van Libië en ligt nu bij Sicilië. Italië wil de vluchtelingen niet toelaten omdat de Sea-Watch onder Nederlandse vlag vaart. En Nederland daarom verantwoordelijk zou zijn. En dan het weer. Vanavond is het nog droog. Vannacht gaat het geleidelijk licht sneeuw in de zuidelijke provincies. Morgen breidt het gebied met sneeuw zich langzaam uit over het hele land.